Agenten uit Hedel in Gelderland doen aangifte van poging tot doodslag. Nieuwjaarsnacht werden ze bekogeld met vuurwerk, glas en stenen. De ME moest uiteindelijk ingrijpen. Een man van 22 werd opgepakt. De politie onderzoekt nog wie er nog meer bij betrokken was... en waarom het zo uit de hand kon lopen. En het blijft maar rommelen bij Ajax. Directeur Sport Maurits Hendricks heeft vandaag gezegd dat hij begin maart weggaat bij de club. Hij lag al een tijd niet zo lekker in de groep, vertelt mijn sportcollega Arno Vermeulen. Kijk, hem is natuurlijk kwalijk genomen dat hij bijvoorbeeld Sven Mislintat heeft binnengehaald. Dat was een machtsvacuum bij Ajax. Hendricks haalde Mislintat binnen en die Duitse technisch directeur die heeft natuurlijk miljoenen doorheen gejaagd. Eh, dat heeft hem niet geholpen. Ook werd vandaag bekend dat de trainer van het vrouwenelftal, Suzanne Bakker, na dit seizoen niet terugkeert. En het is al dagen ijskoud, maar toch slapen er nog een hoop dak- en thuislozen buiten. Ondanks de kou wil niet iedereen naar binnen. In Gelderland probeert de GGD mensen toch te overtuigen een warm bedje op te zoeken. Is dat moeilijk om mensen naar binnen te krijgen? Dat is best lastig soms. Sommige mensen die hebben het zo, zich zo comfortabel mogelijk gemaakt. Soms hebben ze een vuurtje, soms hebben ze tenten en dekens. Eh, maar toch is het wel belangrijk dat ze wel naar binnen gaan. En dus gaan de vrijwilligers s'avonds bepakt en bezakt op pad. Wij nemen van alles mee. We hebben warme slaapzakken, sheltersuits, wat wat lekkers te drinken, iets warms, eventueel eh, wat liga of kuppensoep, wat te eten. En daarmee eh, proberen we toch een opening te hebben voor het gesprek met ze aan te gaan. In Gelderland heeft de GGD een speciaal meldpunt geopend. Daar kunnen buurtbewoners een berichtje achterlaten als ze dak- en thuislozen buiten zien slapen. Het weer, het is overal rond het vriespunt en vannacht koelt het af naar temperaturen tot min 7. Morgen begin nog zonnig, later komen er wel wolken aan. Het stopt met vriezen morgen. De temperaturen zijn van 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen Ilpendam en het Schouw, drie kwartier vertraging door een ongeluk.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 你唱的。 little shacks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 happen to find one another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 Snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat Cause I'm going to Jackson Goodbye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 Veel Spiegelplaat. I pulled you close And the two of us went up in smoke Love isn't all that it seems I did you wrong I'll stay here with you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

go wrong. It's not true that only you men feel the same. From the start, most every heart that's ever broken was because there always was a man to blame. It wasn't God who made honky tonk angels. start your song. Too many times married men think they're still single. That has caused many a good girl to go wrong.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 all the small talk and the ketchup and the empty günler. rivers flow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 just signed my own form. I torture that's fun to enjoy. I'm a moth to the flame.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 ain't mine anymore. I live too fast, now it's too late to worry, and I'm too blue to cry anymore. anymore. Je luistert naar Nashville. Gadverpillig is! Dat is pas lekker!